Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Boris Johnson heeft met tegenzin aan de EU... om uitstel van de brexit gevraagd. Hij wil geen uitstel, maar werd verplicht om het te vragen... door een amendement dat gisteren door het parlement werd aangenomen. Daardoor werd er ook niet meer gestemd over zijn brexit-deal. Johnson heeft de uitstelbrieven niet ondertekend... en in twee andere brieven staat dat verder uitstel een vergissing zou zijn. De president van Chili draait de prijsstijging van metrokaartjes terug... na dagen van protest. In de hoofdstad Santiago liepen de protesten steeds verder uit de hand. Afgelopen vrijdag werd de noodtoestand uitgeroepen... na plunderingen en branden. De president van Chili zegt nu dat hij zich voegt naar de wens van zijn landgenoten... en dat metrokaartjes dus niet duurder worden. De politie in Limburg waarschuwt voor een nepbericht over een mogelijke aanslag in Heerlen. Het snapbericht lijkt op een bericht van RTL Nieuws... waarin staat dat er op zaterdagavond een aanslag wordt verwacht... en dat de politie klaarstaat om de dader te pakken. Het nepnieuws werd volgens de politie verspreid via Snapchat... een app die vooral onder jongeren populair is. De Belgische DJ's Dimitri Vegas en Like Mike zijn uitgeroepen tot populairste DJ's van de wereld. Het duo stoot daarmee de Nederlandse Martin Garrix van de troon. Hij werd dit jaar tweede. De 23-jarige Garrick stond de afgelopen drie jaar bovenaan. De Fransman David Guetta werd derde. De top 100 van populairste DJ's wereldwijd werd vannacht onthuld tijdens het Amsterdam Dance Event. Het weer lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Overdag is het bewolkt en valt er vooral in het zuidoosten regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het lichten? Mag het licht nou, ik ben ambassadeur geworden van Nacht voor de Nacht, omdat ik eh, denk dat het belangrijk is dat we in ieder geval één keer per jaar stilstaan bij, eh, bij het belang van duisternis. Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou, wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.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 New York, Ibiza, and Miami all wrapped up into one. Hi, Radio 1. This is Peggy Gould. This is Fortet. Hi, this is Cal Cox. An essential mix in the cloud where we can dance and sing out loud. Raise your hands in the air let's do a mic check. Make some noise! I must have went to house heaven because nothing's that divine. Essential. Radio 1's Essential Mix. Hi, I'm Pete Tong, welcoming you to this week's Essential Mix, where I'm very happy to say that making his way back into our legendary DJ booth this week is Mr. Joel Zimmerman, aka Dead Mouse. We're catching him at a busy time. He's been frantic during the first part of 2019. He's just dropped some new music via the Mouse Level 3 EP. He's also scored his first movie soundtrack for the Netflix film Polar. Andy's been busy getting his new Cube 3.0 live show ready in time for Ultra in Miami next weekend. And despite all that, he's found the time to deliver a brand new two hour essential mix exclusively for your ears. So here we go with hour one focusing on his test pilot alias, and hour two all about the classic sound of Dead Mouse. Los mejores DJs del mundo. As we move together, as we move together as one. The world's favorite mix show.